Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De export van Nederlandse land- en tuinbouwproducten was vorig jaar groter dan ooit. In 2015 werd er voor ruim 81 miljard euro aan producten in het buitenland afgezet. Bijna 10% van de export bestaat uit bloemen en planten, gevolgd door vlees en zuivel. Ook verdient Nederland veel aan landbouwproducten uit andere landen die na bewerking worden doorverkocht. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Duitsland volgt op de derde plaats. Nergens in de Europese Unie komen buitenlanders van buiten de EU zo moeilijk aan een baan als in Nederland. Volgens het Europese Bureau voor Statistiek heeft in Nederland zo'n 40% van de niet-Europese burgers tussen de 20 en 64 jaar geen baan en staan ze ook niet geregistreerd als werkzoekende. Dat is ruim twee keer zoveel als het aantal Europese burgers dat in Nederland geen baan heeft. In geen enkel ander EU-land is het verschil zo groot. Door de vele regen van de afgelopen dagen zitten boeren in Brabant met een miljoen euro schade aan gewassen. Dat schat boerenorganisatie ZLTO. De organisatie wijt het onder meer aan de waterschappen. Die moeten sloten uitdiepen en rechttrekken, zodat ze meer water kunnen afvoeren. Omdat weerkundigen verwachten dat het vaker zo hard gaat regenen, moeten waterschappen hun beleid aanpassen, zegt ZLTO. Een oud-studente van de Universiteit van Amsterdam heeft de universiteit 4 miljoen euro nagelaten. Dat is het hoogste bedrag dat een Nederlandse universiteit ooit van een particulier heeft geërfd, zegt de UvA. Het geld komt van Trudy Vervoort Jaarsma. Ze studeerde in de jaren 60 psychologie aan de UvA. Ze overleed vorig jaar op 86-jarige leeftijd. Het weer, veel zon, bij 25 tot 28 graden. De komende uren kan er in het oosten of zuidoosten een onweersbui voorkomen. In de rest van het land blijft het droog. Ook morgen plaatselijk 28 graden. Het is dan wel vochtiger en minder zonnig. En er is meer kans op onweersbuien met veel regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn vooral problemen ten zuiden van Utrecht en op de A9. Op de A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk tussen knooppunt Del en de afrit Everdingen. 8 kilometer file, meer dan een uur vertraging. Rij voorlopig maar om via Gorkum over de A15 en de A27. Ook vanuit Utrecht naar het zuiden begint het vast te lopen door de kijkers tussen Vianen en Culemborg 8.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 J'espère, je les ouverts, amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.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 Cause you Baby, and me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 for Africa.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 turning around that all that I can see is just a yellow lemon tree.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 ZFM's antwoord 106.9 FM.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 Não foschi